ochtends opsta in het weekend. Klaar voor weer een nieuwe vrije dag. Denk ik aan een kroeg of aan een feesttent. Waar ik s'avonds luidkeels zingen mag. Samen met wat vrienden en vriendinnen. Ga ik door tot heel diep in de nacht. Dan we zetten ik lang op Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje waarvan ik de tekst niet weet? Ik ben in de ban, weet niet hoe het kan. Maar sta ik op, dan zit het in mijn kop. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje dat ik elke keer vergeet? kan zingen elke dag. Na een week hard werken komt het weekend. Even alle stress weer aan de kant. Ik verheug me al op het moment dat we staan te feesten hand in hand. Samen lachen om de domste dingen. Elke nieuwe ronde smaakt naar meer. Maar hoe graag ik ook zou willen zingen, ik vergeet het iedere keer. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje waarvan ik de tekst niet weet? Ik ben in de ban, weet niet hoe het kan maar sta ik op, dan zit het in mijn kop. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje dat ik elke keer vergeet? Geef me toch een hint, zodat ik hem vind. En ik weer kan zingen elke dag. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje waarvan ik de tekst niet weet? Ik ben in de ban, weet niet hoe het kan. Maar sta ik op, dan zit het in mijn kop. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje dat ik elke keer vergeet? Geef me toch een hint, zodat ik hem vind. En ik weer kan zingen elke dag. Ik weer kan zingen elke dag en nacht.